Mark Visser met het NOS-journaal. In Duitsland gaan rond deze Verwacht wordt dat de rechtspopulistische alternatieve vuur Duitsland die voor het eerst gaat halen. President Trump heeft gereageerd op de uitspraken van de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Als hij en Kim Jong-un er echt zo over denken, maken ze het niet lang meer, schrijft Trump op Twitter. Noord-Koreaanse minister noemde de Amerikaanse president gisteren in de algemene vergadering van de VN een gestoorde man die aan de nucleaire knop zit. Op Puerto Rico komt de hulp naar orkaan Maria moeizaam op gang. Er zijn 5000 hulpverleners op het eiland, maar die kunnen zich moeilijk verplaatsen... doordat veel wegen onbegaanbaar zijn. Het wordt een lang en frustrerend proces, zegt de instantie die de hulpverlening coördineert. Veel mensen op Puerto Rico zitten zonder drinkwater, elektriciteit en brandstof. ook ligt het telefoon- en internetverkeer grotendeels plat. Maria raasde afgelopen woensdag over het eiland. De dagen erna had het eiland te kampen met de naweeën van de orkaan. Voor het eerst in de geschiedenis hebben tennissers Roger Federer en Rafael Nadal samen gedubbeld. Nummer 1 en 2 van de wereld speelden gisteravond voor het eerst samen aan de kant van het net als Team Europa in de Lever Cup. In Praag versloegen ze Sam Querrey en Jack Sack van Team Wereld. De Lever Cup wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Het weer. Ochtend begint op veel plekken met mist. Later vooral in het zuiden en westen zon. In het oosten wat stapelwolken bij een graad of 18.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 Toen de Dixie Chicks in april 2016 met hun wereldtour in Amsterdam speelden, hoopte ik al dat die reunie tot een nieuw live album zou leiden. Dat album is nu gearriveerd en dat viel ook wel te verwachten. De concerten hadden zo'n hoge productiewaarde dat ze wel moesten worden vastgelegd voor het nageslacht. Ik draai een drietal songs van dit dubbelalbum, waarvan Lubok or Leave It de eerste was en met Easy Silence en Sin Wagon completeer ik het trio songs. accusations, messages and misperceptions paralyze my mind. Buses, cars, and airplanes leaving.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 De zusjes uit Mobile, Alabama legden ieder afzonderlijk een indrukwekkend muzikaal parcours af, dat van mainstream country naar een persoonlijke stijl evolueerde. Het van de Lovin' Brothers afkomstige Every Time You Leave is mijn favoriete track op dit album. Volgens mij komt de formatie Roadside Café uit Noorwegen. Dat er ook goede countrymuziek gemaakt wordt bewijzen ze met Romero's Café. Hot toast and black coffee, a cigarette or Small talk with a waitress, listening to the news. I read my mail, I wave farewell. It's a brand new day down at Romero's Cafe. Oh, solo mio plays on the stereo. It's such a romantic situation. That's why I keep my reservation down at Romero's Cafe. Spaghetti and espresso, a cold beer on ice. Flirting with a waitress, just staring in her eyes. I breathe a sigh, I say goodbye. Wishing I could stay down at Romero's Cafe. Oh, Solo Mio plays on a stereo. It's such a romantic situation. That's why I keep my reservation down at Romero's Cafe. a bottle of wine. Dancing with a waitress, wishing she was mine. She turns out the light, one kiss goodnight. She just made my day down at Romero's Cafe. Oh, Solo Mio plays on a stereo. It's such a romantic situation. That's why I keep my reservation down at Romero's Cafe. Oh, solo mio plays on a stereo.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 Campbell maakte er een optimistisch uptempo nummer van. En daarmee scoorde hij in 1975 zijn wereldhit. Hij stond er drie weken mee op de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Been walking these streets so long, singing the same old song.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 In twaalf songs beschrijft ze de verdrietige liefdesgeschiedenis van de getraumatiseerde veteraan Scott en zijn geliefde June. Geen bestaande karakters, maar wel een autobiografisch verhaal. In messcherpe zinnen beschrijft Warren zonder oordeel de uitzichtloosheid van de oorlog, de woede-uitbarstingen van Scott en zijn vlucht in de alcohol. Singing the Blues is een song geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Melvin Ansley. Hij schreef de song in 1954. De eerste die het opnam was de countryzanger Marty Robbins in het jaar daarop. Het nummer kwam pas in 1956 uit als single en werd een groot succes bij het eigen publiek van Robbins. Hij stond 13 weken op de eerste plaats in de country charts. De original van deze week. Well, never Cause I never thought that I'd ever lose your love you. Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought there's nothing left for me to do but cry over you. Well, I never felt more like running away. But why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. Well, I never felt more like running. But why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got me singing the Eerder dit jaar overleed Greg Elman, medeoprichter van de Elman Brothers Band. Vlak voor zijn heengaan heeft Elman nog een album opgenomen dat deze maand postuum verschenen is. Het album heeft toepasselijk de naam Southern Blood meegekregen. Na de eerste luisterbeurt is al duidelijk dat Elmen een werkelijk prachtige zwanenzang heeft afgeleverd. Een nummer als Black Muddy River van The Grateful Dead is Elman gewoon op het lijf geschreven. sun chills me to the bone. When I can't hear the song for the singer, I can't tell my pillow from a scars start to splatter in the sky. When the moon hits the southwest horizon with the scream of an eagle. river, roll oh, muddy river, black muddy river. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In dit blok gaan we vandaag op bezoek in Mexico. Dat doen we met de Limburgse formatie Pinchitos Caliente, die Mexico Americano en Canción del Mariachi vertolken. Daartussendoor hoor je Connie Lee met haar versie van El de los Ojos Negros. soy mexicano, por destino soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy México americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo el castellano, yo soy de la Tecas, Minnesota, de Tijuana, Nueva York, los países mandación Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo. soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy México americano, yo soy México americano.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 Jinetando mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena. me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena. Dit was het blokje Country uit eigen land. Als er al één storyteller en songwriter van onze generatie geen enkele introductie meer behoeft, dan is het wel Tom Russell. Door menigeen de beste songwriter van zijn generatie genoemd. Met zo'n 35 albums is zijn platenproductie veelzeggend. Folk Hotel is weer een typisch Russell-album geworden. In Leaving El Paso krijgt hij steun van Eliza Gilkison, Joel Gusman en Red Volkaart. close, my friend. We're leaving El Paso. All the Rio Grande's gone bone dry, and all the stories have been told. We're heading up north now, up the Jornada del Muerto, on the trail of the conquistadores, toward the Santa Fe sound. Say goodbye to those Mexican women down at the H&H Car Wash Cafe. All they huevos rancheros and that red enchilada plate. Where the mountain lion walked in one day, so thirsty for water, they say. But the cops took him down inside the car wash front gate. So it's adios, my friends. We're leaving El Paso. All the Rio Grande's gone bald and dry, and all the stories have been told. following the conquistadors to the Santa Fe sound. Hey, you remember that old cowboy song about Rose's Cantina? Around the jukebox of roses, we sang it loud, we sang it long. arms of Felina. Man, that was a hell of a song. So it's adios, my friends. We're leaving El Paso. All the Rio Grande's gone bone dry, and all the stories have been told. We're looking up north now, up the Jornada del Muerto the trail of the conquistador toward the Santa Fe sand, following the dry old Rio Bravo toward the Santa Fe sand. Color of a Cloudy Day is een cover van Jason Isbell. Het album Not Dark Yet mag gerust tot een van de betere albums van dit jaar worden gerekend. Als het gaat om de muziekstijl die Shelby Lynn en Alison Moore vertegenwoordigen. Hierbij zijn de vocalen van deze zussen toch van grote meerwaarde. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Home zingt Randy Allen. Ik ben echter nog lang niet op weg naar huis, want ik ga er nog heerlijk een uurtje country aan vastplakken. Zometeen nog een uur country. I was a young man when I set out on my own Kissing mama and hugging my dog top gives and mama says I can really make it sing. Just one shot, man, that's all I need. I'm headed back home where it all road now and then. That wasn't part of the plan, but it sure feels good to be back home again. Got a show tonight in San Antonio. It's been a roller coaster ride from day one. I played the rhyming with Kenny and Straight friends at the Bluebird Cafe. Then I got on the bottle, couldn't leave it alone. Along came Kim, man, I think she's the one. Mama, she helps me kick this habit every day. Yeah, she's my baby and my saving grace. I'm headed back Forget where you've been to get where you're at. It never is easy, always remember that. I'll pray each day you make it through.